tijd niet meer gezien. En iedere zekerheid omtrent hem werd gesmoord in misschien. Geen handschrift, geen foto, niets herinnerde me nog aan hem. Ik had hem al een hele tijd niet meer gehoord. Hij moest vast heel ver weg zijn of ze hadden hem vermoord. het ergste dat ik kon bedenken, werd gewoon de oorlog is voorbij. Geen ruzies meer, een slapeloze nacht. morgen s'avonds bij het avondeten ik mijn moeder haar best dat ik hem zou vergeten Hij bestond niet meer voor haar Hij was dood, hij was dood, maar dood Maar dood Mijn vader Naar de schijn vader is verkeerd En anders wat je van hem hebt geleerd Moet je dan weer heel snel vergeten Anders stuur ik je naar boven zonder eten Je vader is dom, je vader is kom, Hij is slecht, vies, gemeen en ook gevaarlijk En zielig en andere dingen vertel ik je Later als je groot bent, dat kun je nog niet begrijpen Het spijt me dat mijn kind zo'n vader heeft Die alleen maar voor zichzelf leeft Je vader is dit, je vader is dat, maar wat zou zij? Hij